De FNV voert op dit moment op verschillende plaatsen in het land actie tegen de kabinetsplannen om de AOW-leeftijd naar 67 jaar te verhogen. Volgens de vakbond zijn er op sommige plaatsen ludieke acties. Verder lopen de protesten uiteen van verlengde pauzes tot werkonderbrekingen. Oppositiepartij SP sluit zich aan bij de actie. Veel SP-Kamerleden doen mee aan de protesten. Bij de Nederlandse brandweeropleiding is geen aandacht voor het gevaar van rookgasexplosies. Dat constateert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na aanleiding van een brand vorig jaar in een botenloods in de Punt. Drie brandweerlieden kwamen toen om het leven. Ze werden totaal verrast door een explosie die ontstond doordat brandbare rookgassen plotseling tot ontploffing kwamen. Bij een antiterreuractie in Berlijn zijn vanochtend invallen gedaan in zo'n 30 woningen. Er zou zijn gezocht naar mensen die trainingskampen van islamitische terreurgroepen hebben bezocht. Hoeveel mensen zijn opgepakt is niet bekend. De Berlijnse politie zegt dat er geen concrete aanwijzingen waren voor aanslagen. Volgens Duitse media waren de invallen gericht tegen Tsjetsjenië, maar dat is niet bevestigd. Twee verdachten van de strandrellen in Hoek van Holland hebben zich bij de politie gemeld nadat hun foto was getoond op tv. Direct na de uitzending van Opsporing Verzocht gisteravond meldde zich een man, vanochtend een vrouw. Bij de rellen eind augustus in Hoek van Holland vielen doden door een politiekogel. De uitzending leverde 32 tips op. Prins Carlos gaat trouwen. De oudste zoon van prinses Irene en prins Carlos Hugo de Bourbon-Parma... treedt volgend jaar in het huwelijk met Annemarie Gualteri van Wezel. Wanneer precies is nog niet bekend. Prins Carlos is onder meer directeur van de Stichting voor Innovatie en Duurzaamheid. Zijn toekomstige vrouw werkt als parlementair redacteur voor de NOS. Dan het weer bewolkt en regen, eerst vooral in het noorden... en vanmiddag vooral in het midden en zuiden. Maxima een graad of 20. Kom de nacht veel regen, morgen overwegend droog, geregeld zon en zo'n 15 graden. Dit was het NOS Joen.